Mark Visser met het NOS-journaal. De rechtbank in Oslo heeft anders behoord. Vooraf was al duidelijk dat hij is aangeklaagd voor terreur. Daarvoor kan hij in Noorwegen tot een gevangenisstraf van 21 jaar worden veroordeeld. Indien nodig kan hij daarna nog tbs krijgen. Breivik heeft tijdens het verhoor nogmaals bevestigd dat hij achter het bloedbad op Utøya en de aanslag in Oslo zit. Daarbij kwamen vrijdag 93 mensen om. Na ongeveer 20 minuten werd een Noor van 32 weer naar de gevangenis in de Noorse hoofdstad teruggebracht. In Engeland wordt ondertussen onderzocht of Breivik op een of andere manier werd gesteund. Scotland Yard nam daarbij ultrarechtse en anti-islamitische Engelse groeperingen onder de loep. De Grand Prix of the Sea tussen Texel en Den Helder is afgelast. De zogeheten powerboat races zouden beginnen volgende maand worden gehouden. De organisatie heeft de stekker uit het evenement getrokken omdat nog niet alle vergunningen binnen zijn. Daardoor heeft een aantal teams niet genoeg tijd om zich voor te bereiden. De Raad van State heeft juist vandaag bepaald dat de wedstrijden met de razendsnelle boten mogen doorgaan. De Waddenvereniging wilde dat de races uit de milieuoverwegingen werden verboden. De organisatie van de Grand Prix of the Sea schuift de Bauer Boat Races nu door naar volgend jaar. De uitspraak van de Raad van State wordt daarbij als leidraad gebruikt. Sebastiaan Verschuren is er niet in geslaagd om zich op het WK zwemmen voor de finale van de 200 meter vrije slag te plaatsen. In de halve finale om in de negende tijd net niet genoeg om door te gaan. was een fikse tegenvaller voor Verschuren die in de series nog de tweede tijd had gezwommen. Hij was toen ruim een seconde sneller dan in zijn race in de halve finale. Het weer bewolkt met in het noorden af en toe wat regen en in het zuiden wat zon. Maxima tussen de 17 en 20 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Daar staat door werkzaamheden tussen Knoopend Oude Rijn en Nieuwegein 4 kilometer.